Visser met het NOS-journaal. Een van de criminelen die betrokken waren bij de gewelddadige overval in Amsterdam-Zuidoost is gewond. Na een crash op de A2 bij Waardenburg moest hij door zijn companen uit de auto worden geholpen, meldt de politie. Gisteren vluchtten de criminelen na een overval op een geldtransportbedrijf in Amsterdam. In de achtervolging die daarna ontstond raakte een van de twee vluchtauto's de vangrail en vloog in brand. Daarop kaapten de criminelen een passerende auto. De politie staakte de achtervolging bij Eindhoven omdat de situatie te onveilig werd. De verdachten zijn nog spoorloos en de politie is nog op zoek naar getuigen. De Amerikaanse generaal Petraeus wordt de nieuwe chef van de Amerikaanse geheime dienst CIA. Hij is de opvolger van Liam Panetta. De minister van Defensie wordt als opvolger van Robert Gates, die vertrekt. Petraeus is door president Obama voorgedragen om Panetta op te volgen als CIA-baas. En de Amerikaanse Senaat heeft daar met grote meerderheid mee ingestemd. Petraeus was onder meer opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in Irak en later van de NAVO-troepen in Afghanistan. Hij is de zoon van Sixtus Petraeus, een Nederlandse zeekapitein uit Franeker. In september begint Petraeus met zijn nieuwe baan. Het grootste schilderij dat Rembrandt ooit heeft gemaakt keert vanaf morgen tijdelijk terug in het paleis op de Dam in de vorm van een projectie. Het gebeurt in het kader van een tentoonstelling. Het schilderij van Rembrandt, de nachtelijke samenzwering van Claudius Civilis, had waarschijnlijk een afmeting van 5,5 bij 5,5. Het was onderdeel van het decoratieprogramma van 12 schilderijen met strafrelen uit de opstand van de Batavieren tegen de Romeinen. Het doek van Rembrandt is in 1662 in het voormalige stadhuis opgehangen maar vervolgens weer verwijderd. Waarom is niet duidelijk, maar Rembrandt heeft het vervolgens het centrale deel van de samenzwering uit het doek gesneden. En dat deel dat hangt nu in het Nationale Museum in Stockholm. Toen besluit het weer. Vannacht ontstaan er opnieuw buien en dan vooral in de kustgebieden. Morgen overdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is er opnieuw kans op enkele buien. Het wordt gemiddeld 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I'm so ugly, uh, that's okay, cause so are you. Come here, Sunday morning is every day. Here, not here, not my candles in our days, cause I found God. Yeah. again sprekend. Ben je op de Olympische Spelen ben je bezig met een vrije dans. En wat ga je dan op de achtergrond draaien waar je op danst? Op deze plaats van Linkin Park. Dat is toch geweldig. Olympische Speler kan toch nog een beetje rock en een beetje progressief zijn. Dat deed het eh, Britse paar Senate Kerr. Die deed dat in Vancouver. Ehm, ging ze met zijn danspartner, dat is tevens haar broer, gooide ze helemaal ondersteboven met deze nummers. Dat was echt heel gaaf. Dus de vrouw gooide de man over de nek heen. Nou, dat, is, eh, dat zie je niet vaak, zeg maar. En de eerste, Den Vrije En de eerste ehm, plaat die we draaiden was Nirvana. Met Lithium. En dat is een bekende. Dat is een hele bekende, want eh, daar hebben ze toch al eh, heel wat uh, teweeggebracht in de muziekwereld. We begonnen het eerste uur met Foo Fighters. Dat is natuurlijk de drummer van, van de oude Nirvana. als je oude beelden ziet, dan zie je echt zo heel erg... Dave ja, Grohl. Ja, Dave Grohl zie je dan echt als zo'n jong broekie, zeg maar, achter de drumstel zitten. Dat is wel heel gaaf om te zien. Maar Even over belangrijke dingen. Oh. We hebben nog iemand in de studio, dames en heren. Ja, ze zitten nog steeds. Ja. Fabiana, ja. Ja. Nog steeds. Nog steeds. En nog steeds zin in? Of nog steeds... Eh? Ja hoor, ja, ik eh, ondertussen eh, een beetje praten met de mensen hier in de studio natuurlijk. Als ze liedjes zijn. hartstikke gezellige boel hier. Het is hier ook zo druk en gezellig. Ja. Heb je niks te doen op de donderdagavond? Kom dan hier naartoe. Even reclame maken, hè. Maar ehm, jij gaat zo nog een paar nummertjes spelen. Ja, klopt. Welk ga je spelen? Eh, ik ga beginnen met uh, Blinded. Ah, geweldig. Die ken jij? Die ken ik, ja, zeker. En dat is eh, een nummer wat, wat mij wel raakt, hoor. Nou, vertel. Waar gaat hij over? Waar gaat het over? <laughs> Eh, nou, het is eh, inmiddels alweer uh, bijna drie jaar dat ik het schreef. Ongelooflijk, de tijd gaat snel. Ehm, het gaat over het verblind zijn door de liefde eigenlijk. En, maar zo erg dat je... Ehm, ook als, je, als het niet leuk meer is, dat je dan zelfs er nog in wil blijven zitten. Omdat je gewoon, en joh, gewoon eh, het is eigenlijk geblindeerd willen zijn. Eh, en niet de realiteit willen weten. Omdat je zo goed voelt in die eigen gecreëerde... Ehm, ja, <laughs> hoe noem je dat? Creatief, in je eigen isolement. droomwereld. In je droomwereld, ja, ja, precies. dan word je gewoon even hangen. En, en dan is er iets niet allemaal goed gaat, maar... Struisvogels. Gewoon als een soort struisvogel ja, je kop in het zand wel. steken. Ja, eigenlijk, ja, dat is het inderdaad. Om het op een eh, simpele manier te zeggen, is dat, eh, ja... <laughs> Ik ben benieuwd. Maar waar, waar, waarom word jij dan zo geraakt door dit nummer? Nou, ik heb dat, ik, ja, op een, een of andere manier heb ik dat gehoord. En ik heb ook een beetje inderdaad wat, uh, wat Fabiana, die, die vertelt dus nu waar, waar de song dus over gaat. En dat beeld had ik er dus ook bij. Dus gewoon eh, van de realiteit eh, weg, weggaan terwijl de realiteit anders is, toch? Zoiets, dat, dat beeld riep het, het bij mij dus op. Ja, en, en op dat moment was ik dus ook bezig met een stukje aan het schrijven. Dus kun je nagaan hoe eh, inspirerend dan een stuk muziek werkt dan bij het schrijven. En dat schijnt zo te zijn. Dus ja, eh, aan de ene kant eh, vind ik het gewoon... Ja, vind ik heel erg leuk om te horen. een van mijn grootste doelen natuurlijk, om mensen te inspireren. Dus, <laughs> Nou, dat heb je bij deze gedaan, dus gek. Ja. Nou, zal ik het dan maar gaan spelen? Ja, lijkt me wel, uh, lijkt me wel duidelijk. Inspireer die luisteraar. <laughs> juist. Fabienne Dammers. are you going to? Taking a different road again Didn't you promise to wait for me? not you lit up your cigarette While I'm watching you go So many things I still want to know So many things I still want to tell you say goodbye again And the morning comes Same routine and the same faces not you staring at me by Zo, hey. ja, <laughs> ah, geweldig. Ja, eh, daar, daar, krijg ik dus nou gewoon uh, kippenvel van. Van dit, uh, van dit soort nummers. <laughs> ja, dat meen, dat ik echt. En eh, <clears throat> dat was van de week dus ook. <clears throat> Sorry, <clears throat> dat ik dus weer eh, eh, ja, bezig was met een blog. En toen had ik, dit, had ik dit toch even op de achtergrond staan. Dus ja. Oh. <laughs> dus ja, maar ik had al van, voordat we de uitzending al ingingen, had ik het al met je erover. Over een stuk schrijven. En ja. ja. het zal niet anders zijn als je je eigen songs schrijft. Zal het ook gewekt worden door een stuk inspiratie. Dat kan bijna ja. niet anders. Ja, dat is altijd zo. En eh, dat komt echt eh, naar je toe. Ja. Het, eh, we, nou ja, we praten er zo nog even over. Hebben we nog even ruimte voor het tweede nummer? Of ga je eerst nog even een stukje Red Hot Chili Peppers draaien? Je hoort het altijd. Ah, Under the Bridge. friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets cause she's my companion. I walk through the hills cause she knows who I am. sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry. Woehoe! Als je, het eet, dan gaat het niet goed, denk ik hoor. Als je het eet. Dan nou, eh, het, eh, stoom toch wel je oren uit, heb ik het idee. Ja, je weet hoe dit nummer is ontstaan, hè? Nou, onder de brug? <laughs> nee. Eh, ik zal maar even vragen. Nee, het is uh, die, die Anthony Kiedis. Ja, die was heel erg aan de, aan de, spuit en de snuif, zeg maar. En die had een gedicht opgeschreven. En die vond, de bandgenoten vonden dat. Hm? Ondertussen romantisch begeleid. Romantisch begeleid op een eh, gitaar. <laughs> ja, gaat door. Ja. hij vond het gedicht en ze denken, dit is mooi, dit is goud, dit moeten we gaan uitbrengen. Nou, dat hebben ze gedaan en de melodie ging onszelf ontstaan. Net zoals dit, hè? Net zoals dit. Eigenlijk komt het vanzelf. Het komt vanzelf. Het komt helemaal vanzelf. En dat is hun grootste hit geworden. Misschien ook voor jou straks, Fabien. Dat is dit jouw grootste hit? Is, is, is eh, Fabiana Fruciante, hè? Ja, <laughs> Fruciante. Goed, uh, nou, eh, we gaan zo direct natuurlijk nog even een stukje luisteren naar, naar Fabiana's. nog een song in ieder geval. En ze heeft ook nog muziek zelf meegenomen om even wat te laten horen van wat zij, waardoor zij geïnspireerd is altijd heel belangrijk voor een, eh, voor een muzikant, toch? Ja, en ja. dit is een klein voorproefje wat je straks nog gaat horen. Juist. is dat altijd om te horen. Tom York in ieder geval. De rest doet mee. Maar Tom York is weer bezig met gewoon zijn eigen creatieve geest erin te storten, zeg maar. Kun je zeggen dat Tom York gewoon Radiohead is? Ja, want dat vind ik wel, ja. Ja, dat vind ik wel. En het is, niemand eh, anders? Nou ja, de rest is het ook wel. Hè? Anders heb je geen Radiohead als band. Maar het is wel, het is wel de grootste in creatieve invloed. Ze zijn allemaal van creatieve invloed. Maar hij is echt de grootste. Net als bij Metallica, James Hetfield. is, iedereen schrijft mee, maar als James Hetfield weggaat, zeg maar, dan heb je geen Metallica meer. Eh, stort het in elkaar. Ja, dat heb je ook met, uh, met Radiohead, ook Muse bijvoorbeeld, als de zanger weggaat. Het zijn vooral de zangers natuurlijk die weggaan, omdat die een uniek geluid hebben. Ja, Freddie Mercury bij Queen was dat ook. Als, eh, die, die was weg en het was gelijk Queen niet meer. En er is wel weer uitzonderingen, want bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld Pete Townsend en Roger Daltrey van The Who neemt, je kan de hele band vervangen. Eh, behalve dan Daltrey en, uh, en, en, en Townsend. En dan nog blijft het de Who. Ja, als, als, Townsend en Torres... Eh, Townsend en Torres... dat was vroeger een zo'n scheepvaartmaatschappij. Maar als Townsend en Daltrey bij elkaar... <laughs> Als die bij elkaar blijven en je verandert de hele band... Dan blijft het gewoon de hoe. Wat je er ook aan, aan vertimmert of wat dan ook. Het, het is een, de hoe? De hoe? De hoe? Ja, dat is... Behind Blue Eyes, hè? Ja, dat zijn de Doors. Better, You Better, You Better, You Bet. Dat, eh, en eh, wat was het ook? Eh, oh, ze hebben die musical gemaakt, die Tommy. Ja. Kijk, in één keer hè? Dat was de hoe. Dat was de hoe. Pinball Wizard. Ja, dat werd dan gedaan door Elton John. Dat is weer wat anders, maar goed. maak jij eens even het brugje naar de politiek. Ja, dat ga ik nu doen. want iedereen heeft tenminste een 50% heeft hier in Zandvoort gestemd gisteren. En de grote winnaar was, dat waren eigenlijk twee. GBZ, Gemeente Belang Zandvoort in D66, want die hebben de zetel gewonnen. Ja. Eh, VVD is uh, gelijk gebleven en ook het CDA is gelijk gebleven. Vijf zetels en twee zetels. Nou, dat, eh, dat mag geen naam hebben. Maar ik heb ook gelijkertijd eventjes naar de landelijke zender zitten kijken. En iedereen zit zich weer rijk te rekenen. En dan zit ik met, ja, ik zit dan toch met enige nekharen die, uit, eh, die een beetje omhoog eh, steken. Eigenlijk zou ik het liefst gewoon een gitaarmuziekje op de achtergrond willen hebben, eerlijk gezegd. En hier dan op een gegeven moment zeggen van, ja, wij worden wel op 9 juni wel de grootste partij van Nederland. Nou, dat wil ik dan nog eerst zien en dan geloven. en met name met die, die, mensen die dus nu in Almere en in Den Haag hebben meegedaan, daar heb ik nou toch niet zo'n eh, hoog pet van op. Want wat wat willen ze nou? Heb ik heel goed naar zitten luisteren. Eh, de subsidies eh, van, eh, van linkse hobby's, dat moest aan banden worden gelegd. Dus wat betekent dat? minder geld voor cultuur en dat soort dingen. Dus ook, uh, zou maar zo kunnen zeggen, van, van, een aantal opleidingen, zoals een popacademie. Waardoor je dus eigenlijk gewoon allerlei eh, creatieve eh, dingen gewoon de, de grond in mept. Dat is wat, eh, wat, wat, de, wat, wat deze Partij voor de Vrijheid voor staat. Nou, dat vind dat ik bijna vrij. Waar, hoor, ik, vind, ik vind, nee, ik vind als je, dus als je dat wil, wil stimuleren, dan vind ik ook dat je dus dit soort dingen moet, moet, moet ondersteunen. Ook als overheid. Het is niet als waar. Eh, ze willen juist die kunstwerken op de rotondes en dat soort dingen willen ze aanpakken. Oké, willen ze, dat niet, eh, maar, niet echt de muziek, denk ik. Nou, maar in het verlengde daarvan vind ik wel, eh, dat, dat, daar kijken ze wel met een scheve oog naar. Daar heb ik er een beetje stellig de indruk van. Waar ik heel erg om gelachen heb is Wouter Bos. Wat dan? Ja, die ging op een gegeven moment helemaal los. Ja, de Partij van de Arbeid is back! Weet je wel, echt zo. Ja. Is dat ook zo? Terwijl ze de grootste verliezers zijn van heel Nederland. Ja. Dan denk ik, ja jongens. Wie hou je nou dan voor de gek? Jezelf of je kiezers? Ja, dat, dat, dat, nou, dat, ze doen er net alsof ze gewoon gewonnen hebben. Terwijl eh, denk ik van tut tut. En, en, wat, wat ik nog veel erger vind is, eh, en dat vind ik niet alleen een PVV-probleem, maar dat vind ik bijna eh, een probleem van alle partijen. Dat politici steeds meer hun, hun mondjes open doen terwijl de ander nog aan het woord is. Nou, dan denk ik, zo, zover zijn we al in Nederland. Dus we krijgen gewoon datgene wat we, wat we toekomen. Als iedereen nou gewoon elkaar laat eh, praten, dan schiet het al aardig op. Dan schiet het inderdaad een stuk op, want ook de, ook de gemesten, want Agnes Kant heeft nu gezegd eh, van de mazzel ermee, ik ga niet met deze boot varen. Ik, ik had die, eh, volgens mij stond er iemand voor de deur met een kraantje. <laughs> ja, goed. Maar ja, dat eh, is hij. Je, had het over eh, Agnes Kant. Agnes Kant is eraf en is eruit gestapt. Omdat ze het niet echt aankon zeg maar. Ze kon niet die druk aan van de andere partijen. Van one-liners, standpunten, dat soort dingen. Zij, zij, ja, ze had de verkeerde one-liners. Bijvoorbeeld, wil ze toch vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Dat is... Dat heeft ze niet gezegd. Iedereen dat heeft denkt het. Maar... Dat heeft ze niet gezegd. Kijk, nu hoor ik het heel even flink wat beter. Wauw. Ik heb het eh, probleem gewoon, mensen. We hebben het probleem. Ik heb het probleem gevonden. We hebben het lek boven. <laughs> We hebben het lek boven. Nou, dan mag uh, Fabiana gewoon straks nog, eh, nog gewoon een extra nummer zo spelen. Echt? Is toch zo? We gaan eerst eventjes vieren dat we eindelijk Good Green hebben het probleem hebben gevonden. Dit is de Urban Dance Club. Ah, lekker, lekker. Ken je ze nog wel? Ja, zeker, zeker. Ze gaan misschien Tenminste, heeft gezegd ooit nog eens terug te komen met, uh, met ik de juich ik juich het ook toe. is good grief. We hebben het probleem opgelost. alle luisteraars die via de, eh, via, de, de kabel, nee, de ether hebben geluisterd. De kabel ja, was de ether was probleem. De internetstream was ook goed. Maar de, eh, wat blijkt, de, de ether, dus jij eh, ontvangt het draadloos daar, in je auto bijvoorbeeld. Kon je het niet zo heel goed verstaan, hoor. Dat, dat heel erg aan goed maken. Moeten we goed maken, inderdaad. We hebben het probleem opgelost. Hulde daarvoor Good Grief van de Urban Dance Squad. Onze Nederlands trots. En hier, in de studio, onze trots. Go Your Gang. We gaan weer genieten. <laughs> Dit is Make Me Whole. You make me pure, you make me strong, you make me... You make me pure, you make me strong, you make me... nights I've been laying in silence I realize I'm alone Not alone in my life But in my mind I cannot stay I cannot run away From these thoughts I want control I want the love to make me whole Make me whole make me whole. You make me whole. You make me whole. Hello world. Hello songs. Stupid words. Selfish hurt inflict ourselves, inflict our friends, inflicting lives, inflicting wars, cause it feels so much better to serve someone else and hurt yourself. Give me a hand, give me control, give me the love to make me whole, make me whole. empty nights I've been laying in silence Woo! Heer, heer! <laughs> Dat zeggen de Engels altijd. Heer, heer. Heb je er nog eentje? Ja, ik, heb ah, er nog krijg, ik krijg er nou eh, geen genoeg van eerlijk gezegd. Ik ben, ik ben aan het zoeken naar mijn kapel. Waar heb ik dat ding nou gelegd? Oh oh, oh, oh. daar. Oh, ik heb is oh. al gevonden voor me. Dankjewel. Ah, ja, we hebben, we hebben nog een souffleur hier eh, rondlopen. In de vorm van Pascal. Juist, juist. Dankjewel Pascal. <laughs> Zo, ik ga nog één lied spelen. Ja. En eh, even kijken of hij een beetje goed staat. Het heet Roundabout Town. Ja, daar, hebben, we, eh, hebben we hier veel last van hoor, van roundabouts. Dus, Ja, ja, ja, ja. ja. Het is <laughs> eigenlijk ga door, ga door. <laughs> Ah, is eigenlijk wel een leuk verhaaltje, want uh, ja. daarachter. Eh, want het, gaat eigenlijk over een plaats in Schotland waar ik was. En eh, dat heet Glen Ross is. Maar dat heeft zoveel rotondes en dat viel mij op. En toen hoorde ik van een lokale bewoner dat het Roundabout Town genoemd werd. Oh. En dat vond ik wel inspirerend genoeg om, om een lied over te schrijven. En het gaat eigenlijk over de hele reis die ik gemaakt heb. Dus nou ja, ik zou zeggen Luister maar. Ja, wacht even nog, Voor, want, want IJmuiden vind ik ook een beetje roundabout town, hè? Bij de hal, ja, bij de halkade. Uh, oh, heb je daarboven, als je daar eh, naar boven gaat, heb je dat ook nog. Eh, ja, bij de brug. ja, natuurlijk. richting het Witte Theater. Ja, heb je ook nog. Allemaal van die rotondes. Ja. Ah, laat maar horen. <laughs> yes. can not believe what I seen when I woke up in bed. It was a man I just met.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 Eh, zo eh, ergens zien dus een Engels plaatsje waar ze alles hebben neergezet met allerlei van die rotondes. <laughs> Ik zie dat er niet echt gewonnen. Ik weet niet hoe het met jou eh, staat, eh, Menno, want eh, je bent een beetje stil. Nee, nee, ik, ik zit genieten. Ja, ja, dat, muziek moet je soms, hetzelfde heb ik ook. Soms heb je een moment van rust nodig. Een en genietmoment. En, sommige mensen die mij kennen, die zeggen rust en hij. Ja, soms kan dat. Ik zit op internet te kijken naar jou. weet je dat 3 voor 12 heel erg enthousiast over jou was? Op in het augustus in het Vondelpark. Dat ja. stuk heb ik nu voor me. ja, ik had het inderdaad eh, terug, eh, of tenminste ik had het eh, gevonden daarna, toen ik, ik kwam eigenlijk via via op terecht. En ik weet niet meer precies wat erin stond, maar ja, ik, ik, ik, ik, herinner me het nog <laughs> wel. Ik, ik vertel en ik quote, als ik in haar zong, Roundabout Town, hey, I brought myself a gun, gonna shoot down the sun, moet het Vondelpark doen met een grijze wolkendek. Het is echter dat Fabiana zelf die daar letterlijk kleur aan geeft. Een prachtige combinatie van kledingstukken in pure en primaire kleuren. Nou, dat gaat eh, zo door ene compliment naar de andere compliment. Als ik het een beetje over internet kijk, tenminste, daar staan de grote complimenten op, want daar verspreid je jezelf. Want als jij eh, snel eh, een onbeschaamd promotiemomentje mag gunnen, <laughs> waar kunnen ze je vinden? Nou, onder andere op MySpace, myspace.com slash Fabiana Dammers. En ik heb ook nog een bandcamp adres. Maar eh, om het heel makkelijk te houden, gewoon naar Google gaan. En uh, Fabiana Dammers intoetsen. En dan eh, krijg je ontzettend veel zoekresultaten. Ook voor YouTube en zo. En dan kom je uiteindelijk... Volgens mij staat mijn MySpace al helemaal bovenaan. Ja, je MySpace staat dus, bovenaan. En <laughs> daaronder staan dus al die reviews die ik... of al die reviews... De review die ik net heb voorgelezen. Er staat nog wat. Music from NL kan je haar ook vinden. En je kan er ook vinden op de echte 3 voor 12 Noord-Holland site. Dat wel, maar de ja, 3 voor 12 site. Heb ik nog even wat? Want eh, dat pluk ik dus inderdaad van de MySpace af. En uh, trouwens. Ja. En popronde. Eh, want, want ik zie hier staan, bijvoorbeeld, er waren ook nog wat, wat uitspraken gedaan. ja, nog meer. <laughs> er wordt hier gezegd tot de vrouwelijke equivalent van Damien Rice. Hoe ervaar je dat? Ja, dat is natuurlijk een groot compliment. Want eh, dat is wel een, eh, een van mijn... Uh, Ja, ook wel ja. ja ik, hij is te gek. Ik heb hem live gezien een paar keer. En ja, het is echt het is heel intiem. Maar toch zo kan het, bereikt het heel veel mensen. En het is ja, heel puur en mooi. En ik vind het... ja, het is een van de dingen die ik heel mooi vind. Ik hou van heel veel muziek, hoor daar niet van. Ja. Ehm, maar ja, dat vond ik een heel groot compliment. En eh, hoewel niet al mijn liedjes vind ik eh, daarvoor eh, dat, ja, dat toepasselijk, zeg maar. Met een aantal liedjes kan ik me wel voorstellen dat mensen dat zeggen. Maar hoewel, ik bedoel, het is, ja, het is gewoon een compliment. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. ja? Ik heb zelfs nog even een vraag. Heb jij misschien nog een nummer straks als afsluiten van dit, dit uur? hij kan er geen genoeg van, krijgen. Ik kan er geen genoeg van krijgen. ik vind het wel een heel groot compliment. Dan heeft, uh, heeft Fabiana gewoon eh, zes nummers gespeeld. Waarvan drie half te horen waren en drie helemaal te horen zijn. Nou, dat, eh, dat gaan we zeker toch doen. Ja, daar ben je voor, hè? Ja hoor. Dat is gewoon een 50-50 score. ja, natuurlijk. Een plaatje tussendoor en dan als afsluiting. Nog, ja, nog één ding. Ik heb nog één, één dingetje nog. Want dat achtergrondje wat jij hebt ingestart vind ik heel erg lekker om dan nog even iets nog te zeggen over fingerpicking gitaarspel. Is dit dat, zat dat er altijd in? Van waar, eh, hoe ben jij bij die gitaar terechtgekomen dan? Eh, eh, nou, ik, ik, mijn eerste gitaar die kreeg ik van mijn vader. En dat was toen ik 17 was. Dus ik ben een beetje vrij laat begonnen. <laughs> maar eh, deze gitaar kocht ik twee jaar daarna. En ja, sindsdien speel ik daarmee. En dat fingerpicking, dat heb ik altijd al leuk gevonden. Het begon al met akkoorden, toen ik net begon te spelen. En daarna fingerpicking. En dat vond ik gewoon, ja, dat, dat, ook heel veel zingersongrijders songwriters doen dat natuurlijk ook. En ik, mijn voorbeelden, en ik liet me inspireren. Maar daarnaast vond ik het zelf ook altijd gewoon... ook om je te begeleiden is het gewoon een hele, ja begeleidend klinkt dat ook vaak heel mooi om dynamiek te creëren. En eh, ja, zodoende. En, en die gitaar die je nu bij je hebt, is dat ook een beetje je vriend? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ik, eh, ik had hem eh, gedoopt tot Fabio. als een soort van wederhelft. En daar staat hij ook wel bekend om. <laughs> De laatste tijd ging ik hem niet meer aan. Maar in het begin deed ik dat nog wel. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ik bedoel, ik ben heel vaak met mijn gitaar. En jouw gitaar... Ik kan alles in kwijt, zeg maar. Eh, alles eh, wat ik voel en wat ik... Eh, ja. Jouw gitaar en jij zijn één, eigenlijk. Ja. Ja, ik zou echt niet zonder kunnen, denk ik. Nee. Oké. Nou, ik denk dat het nog even tijd wordt voor een klein stukje muziek. En dan gaan we nog even één nummer doen zo direct live hier bij Alternative FM. Op ZFM Zandvoort. I feel the times I wish to go So where you going to tomorrow And I see that these are lives to come Would you even care the mask I found And I feel, and I fear when the dogs begin to smell to find it, to find it is dit mooi en op aankomende... en uit stil. Wat, wat zien? je? Heel stil, ik het je net vertellen. <laughs> Dit is mooi. Dit is Stone Temple Pilots. Een plush, een plukt in het MTV Unplugged versie. Net als Nirvana hebben ze dat gedaan. Net als Change heeft dat ooit gedaan met een legendarische set. Pearl Jam heeft het eens een keer gedaan. Eigenlijk alle grunge, de grote grunge band uit de jaren 90 hebben het gedaan. En ze komen echt allemaal achter elkaar terug. Zo hebben we nou ja, Soundgarden is teruggekomen. Die, die gaat nu ook toeren deze zomer. Een nieuw album maken. Stone Temple Pilots. Alice in Chains. Nirvana? Nee, dat kan weer niet. Nirvana kan niet. Nee, nee, nee, dat is, 16 jaar geleden al een tijd aangekomen. <laughs> Allemaal terug. Goed, laatste ding. Belangrijke dingen. Laatste nummer van de Dammers. All this craziness. <laughs> floor Cause I will warm you with my body Let me love you once more Can you see my eyes are burning For your loving touching hands Can you see my body yearning this craziness I'm in This craziness I'm in This craziness I'm in All this craziness I'm in This craziness I'm in in my bed Het, ik, zat er ook echt eh, helemaal in eerlijk gezegd hoor. moest ze wel even eh, lostrekken zeg maar. Ja, dan, dan, dan, dan, zit het, dan zit het als een soort tweede huid zit het om je heen. Dat eh, had ik wel met, even met dit nummer. Oh, dank je. Dat is, niet om nou, niet om te slijmen hoor. Maar gewoon, het, is, het, het pakt. Het pakt. Het is ja, gewoon af, Ah, ja, dank je. <laughs> Dit is een mooi moment ook om de, af, eh, om de uitzending af te sluiten. <laughs> Ik zit er ook nog een beetje in. <laughs> Ja, zit er ook een beetje in. Eh. En daarom heeft het toch nog wat uh, eh, gebracht, hè? Inderdaad, en daarom is het ook wel tijd om even de sfeer helemaal vandaal te verpesten. nee, heeft niet. Volgende week Ethereal. Is het donderdonderdag. Dat is de eerste echte volledige uitzendingen met alleen maar in tegenstelling tot wat we hier hebben gehad vandaag. We gaan even een andere balansweek. Volgende week, volgende week komt Imperial, een death metal band uit Haarlem, komt hier langs.